Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het is nog veel te vroeg om te bepalen of de invoering van het boerkaverbod een succes is of niet, vindt minister Ollengren van Binnenlandse Zaken. In de Tweede Kamer zei ze dat ze vasthoudt aan het voornemen om de wet, die pas sinds 1 augustus van dit jaar van kracht is, over drie jaar te evalueren. Kamerleden hadden Ollengren en haar collega's Grapperhaus en Koolmees naar de Kamer geroepen... omdat ze ontevreden zijn over de manier waarop de wet is ingevoerd. Vooral de handhaving laat te wensen over, vinden ze. In Griekenland is een bende opgerold die handelde in illegale adopties. De bende ronselde in Bulgarije zwangere vrouwen en draagmoeders... en bracht hen naar Thessaloniki, waar ze in privéziekenhuizen moesten bevallen. De baby's werden vervolgens aangeboden ter adoptie. Voor een baby werd tegen de 28.000 euro betaald. Aan wie de baby's zijn verkocht is nog onbekend. De Griekse politie en Europol hebben bij invallen in 12 huizen 12 verdachten gearresteerd. Het netwerk bestond uit meer dan 60 mensen, onder wie ook mensen die werkten in de ziekenhuizen. De Franse oud-president Jacques Chirac is overleden. Chirac was tientallen jaren actief in de Franse politiek voor conservatief rechts. Hij was twee keer achter elkaar president, van 1995 tot 2007. Ook was hij tweemaal premier, minister en burgemeester van Parijs. Chirac was tegen de Amerikaanse invasie van Irak... maakte excuses voor de Franse medeplichtigheid... aan de deportatie van Franse Joden in de Tweede Wereldoorlog... en werd een pleitbezorger van de Europese Unie. Jacques Chirac was 86 jaar. De versnelde schadeprocedure in Groningen in verband met de gaswinning... heeft afgelopen zomer geleid tot duizenden nieuwe aanvragen. Inmiddels zijn ruim 21.000 meldingen afgehandeld... en is ruim 100 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Het weer, het is nu nog regenachtig, later vanmiddag droog. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen verspreid buien, vooral in het noordwesten. Tussen de buien door ook zon en ook dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar files die minder dan 5 minuten vertraging veroorzaken. En er is één uitschieter. Het is de A208 van Haarlem naar Velsen. Daar heb je 25 minuten vertraging. Het staat daar vast tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22.